moet met het RMS Journaal. Venezuela houdt de grens met Aruba, Curaçao en Bonaire nog zeker drie dagen dicht. De Venezolaanse president Maduro legde vorige week het vlieg- en scheepvaartverkeer stil. Omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkelaars... die grondstoffen en voedsel uit Venezuela wegsluizen. Vandaag zou een overleg beginnen tussen Venezuela en het Nederlandse Koninkrijk. Of dat nog doorgaat is onduidelijk. Door de blokkade kunnen de Antillen onder meer geen Venezolaanse groenten, fruit en olie importeren. In een yogastudio in Scheveningen is een in stukken gesneden lichaam van een vrouw gevonden. Dat meldt Omroep West. De politie wil in het belang van het onderzoek niet bevestigen in welke staat het lichaam is gevonden. Een man van 40 uit Den Haag is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw. Wat er precies is gebeurd in de yogastudio is nog onduidelijk. De Mensenrechtencommissie van de VN is woedend over een opmerking van president Trump over Haiti, El Salvador en Afrikaanse landen. Trump sprak volgens Amerikaanse media in een besloten bijeenkomst over immigratie van shithole countries, landen die hij beschouwt als afvoerputjes. De Amerikaanse president heeft inmiddels ontkend dat hij deze term gebruikte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er is gefraudeerd door de ex-directeur van een vermogensbeheerder die mogelijk ook leden van het Koninklijk Huis als klant heeft. De verdachte zou voor 8 miljoen euro aan provisies van beleggingsfondsen niet aan klanten hebben doorbetaald, meldt het Financiële Dagblad. Het OM wil niet zeggen of het Koninklijk Huis ook is gedupeerd. De vermogensbeheerder Box Consultants ontkent dat de ex-directeur fraude heeft gepleegd. Het in eigen zak steken van provisies zou tot 2014 een normale gang van zaken zijn geweest. Het weer vanmiddag kan lokaal nog motregen vallen. Later wordt het overal droog. Het is ongeveer 5 graden. Morgen is het ook droog. Breekt vanuit het zuiden de zon vaker door. Dan is het 4 tot 7 graden. Zondag schijnt de zon nog vaker.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 De Venezolaanse president Maduro legde vorige week het vlieg- en scheepvaartverkeer stil omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkelaars... die grondstoffen en voedsel uit Venezuela wegsluizen. Vandaag zou een overleg beginnen tussen Venezuela en het Nederlandse Koninkrijk. Of dat nog doorgaat is onduidelijk. Door de blokkade kunnen de Antillen onder meer geen Venezolaanse groenten, fruit en olie importeren. In een yogastudio in Scheveningen is een in stukken gesneden lichaam van een vrouw gevonden. Dat meldt Omroep West. De politie wil in het belang van het onderzoek niet bevestigen in welke staat het lichaam is gevonden. Een man van 40 uit Den Haag is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de vrouw. Wat er precies is gebeurd in de yogastudio is nog onduidelijk. De Mensenrechtencommissie van de VN is woedend over een opmerking van president Trump over Haiti, El Salvador en Afrikaanse landen. Trump sprak volgens Amerikaanse media in een besloten bijeenkomst over immigratie van shithole countries, landen die hij beschouwt als afvoerputjes. De Amerikaanse president heeft inmiddels ontkend dat hij deze term gebruikte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er is gefraudeerd door de ex-directeur van een vermogensbeheerder die mogelijk ook leden van het Koninklijk Huis als klant heeft. De verdachte zou voor 8 miljoen euro aan provisies van beleggingsfondsen niet aan klanten hebben doorbetaald, meldt het Financiële Dagblad. Het OM wil niet zeggen of het Koninklijk Huis ook is gedupeerd. De vermogensbeheerder Box Consultants ontkent dat de ex-directeur fraude heeft gepleegd. Het in eigen zak steken van provisies zou tot 2014 een normale gang van zaken zijn geweest. Het weer vanmiddag kan lokaal nog motregen vallen. Later wordt het overal droog. Het is ongeveer 5 graden. Morgen is het ook droog.